dagen en een voorspoedige start. Dick de Hark met het NOS Journaal. De Britse verpleegkundige die na een grap van twee Australische dj's dood werd gevonden... heeft inderdaad zelfmoord gepleegd, melden Britse media. Ze zou zichzelf hebben opgehangen in een gebouw niet ver van het ziekenhuis waar ze werkte... en waar Kate Middleton lag. Volgens Britse media is er een afscheidsbrief gevonden. Wat erin staat is niet bekend. De resultaten van de autopsie worden pas morgen bekendgebraakt. Tegen de man uit Almelo die ervan wordt verdacht dat hij zijn buurman van Turkse afkomst heeft doodgeslagen, is twee jaar cel geëist. Zijn zoon hoorde een celstraf van drie maanden en een werkstraf van 60 uur tegen zich eisen. Eind juni werd de 64-jarige buurman tijdens een burenruzie tegen de grond geslagen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Turkse en Nederlandse buren hadden al jarenlang ruzie. De Turkse gemeenschap in Nederland eiste een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de man en zouden volgens hen mogelijk racistische motieven zijn geweest voor het geweld. Maar volgens officier van justitie is daar geen sprake van. Het geplande outlet winkelcentrum Blijzo langs de A12 bij Zoetermeer is van de baan. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het bouwplan afgekeurd. Het outletcentrum had plaats moeten bieden aan 20.000 vierkante meter winkelruimte. Investeerders wilden Blijzo in 2015 openen en verwachten 3,6 miljoen bezoekers per jaar te trekken. Maar winkeliers uit de regio noemen zo een economische ramp. PVV-kamerlid Fleur Agema heeft aan haar collega's in het Tweede Kamer bekendgemaakt... dat ze aan de ernstige zenuwaandoening multiple sclerose leidt. De ziekte belemmert haar nu niet in haar werk. De MS is onvoorspelbaar, maar heb alle vertrouwen in de toekomst... al dus de vice-fractievoorzitter van de PVV. In een Twitterbericht bedankte ze voor de lieve reactie ze heeft gekregen... en schrijft ze dat het nu heel goed met haar gaat. Het weer, regen en natte sneeuw, maar ook wat zon. Het wordt 1 graad in het oosten en een graad of 5 aan de kust. Morgen zon en bewolking, in de avond wat neerslag. Koude zuidoostenwind en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee onze top 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.webklik.nl Royce, Wishing on a Star. Dat was na het nieuws natuurlijk het prachtige nieuws van drie uur. En de reclame en weet ik het allemaal niet wat het nodig was. En het weer natuurlijk. En het ziet er mooi uit buiten. Het gaat nog steeds... Eh, het blijft een beetje droog geloof ik vandaag. Dus we zien het verder wel. Wat het allemaal gaat gebeuren. Niet waar? Ja, we gaan wel eens. Ja. Oké, volgende plaat, dames en heren. Ehm, dat is ook een leuke single. Uit het jaar, gedenkwaardige jaar 1965. Toen de Fortunes hun eerste hit kregen met het prachtige You've Got Your Troubles. The Fortunes. van, eh, deze, van deze Engelse band, The Fortunes. Ehm, en ze hebben er aardig wat gehad hoor. Daarna kwam Here It Comes Again en daarna kwam This Golden Ring. Uh, eh, toen is het een tijdje stil geweest. En dan kwamen ze later in de 70 jaren kwamen ze weer terug met Seasons in the Sun. Onder andere. En eh, nou ja, um, hitleveranciers dus. The Fortunes. Een andere legendarische 60s band, dames en heren, die altijd leuk is om te horen. Was die band met die belachelijke naam. <laughs> Veel mensen kunnen het niet eens onthouden. Maar Albert-Jan wel hoor, die weet het precies. Hoe heet ze, Albert-Jan? Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. Zo, hoor nou? Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. En die zongen het prachtige op de Sertaki gebaseerde Bandit. gebaseerd op de uit dat moment zeer in zwang zijnde Griekse Sertaki. Ja, ja, vanwege de film Zorba, de Griek natuurlijk. En ehm, dat was toen zo, ja, was ook 65 geloof ik zo'n beetje in die, in die tijd. Ehm, er gebeurde toen heel veel en daar gaat het om. Ehm, Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch en het nummer dat heet Band It. De volgende man eh, heeft een... Eh, heeft, eh, nee, daar moet ik even het verhaal goed, eh, goed beginnen. Eh, deze meneer heeft een aantal hitjes gehad. Onder andere met Lady Jane en het nummer wat we nu gaan draaien. En toen het met zijn carrière onder deze naam niet meer zo lukte... Toen, ehm, toen werd het ineens een heel andere man. En toen ging hij ineens hardrock maken. En toen werd hij de voorzanger van eh, de frontman van Uriah Heep. <laughs> ja, hoe raar kan het lopen in het leven, nietwaar? Zijn naam is David Garrick. En eh, bij Uriah Heep later heette hij Dave Byron. Eh, en dat is gewoon dezelfde man. En dan kan je je niet voorstellen dat als je aan de ene kant July Morning of Easy Living hoort... dat zo'n man dan ook dit soort plaatjes gemaakt heeft. Dear Mrs. Appleby. Dave Garrick. Applebee, Please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. and Marie, I'd even swim the sea. is Applebee. David Garrick dus. De man later bekend zou worden als Dave Byron. De leadzanger van Uriah Heep. Maar hier nog eh, aan het begin van... Eh, van eh, zijn carrière in de halverwege de 60s. Maar er zijn meer van die, dat soort mensen die dat hebben. Hè? Want als je bijvoorbeeld het eerste plaatje van <laughs> David Bowie hoort... dan zou je niet vermoeden dat daar later ook een enorme rocker uit uit de voorschijn kwam met Heroes en, en eh, nou ja, goed, al dat soort eh, nummers van, van hem. Eh, die hij later maakte op de, als rocktour. Want zijn eerste liedje van David Bowie, dat heet I Love You Till Tuesday. Ken je dat? Nee. Nee, dat ken je niet, hè? Nou, ik zal het eens voor je opzoeken. Love You Till Tuesday, dat was zijn eerste hit. Maar goed, dat suggereert misschien dat we iets van David Bowie gaan draaien. Dat is helemaal niet waar. <laughs> We gaan even terug naar de Summer of Love, dames en heren. De tijd dat San Francisco ongeveer het middelpunt was van, eh, van de wereld... door eh, de Flower Power, de Summer of Love, eh, love-ins en allerlei happenings... Waarbij heel veel bloemetjes te pas kwamen. En men onder het genot van wat geestverruimende middelen allerlei ludieke dingen deed. Um, <clears throat> Nou, oké. Eh, dit, dit, groepje wat we nu gaan draaien... Nee, ik denk nu dat heel veel mensen natuurlijk denken dat Scott McKenzie eraan komt. Nee hoor, lekker niet. Eh, een heel ander nummer. Let's go to San Francisco van The Flower Pot Man. fantastisch allemaal. Hè? Eh, de Flower Pot Man uit natuurlijk die beroemde periode The Summer of Love, dames en heren. Dat iedereen het over San Francisco had. En dat was natuurlijk best wel de moeite waard, dat San Francisco. Ehm, ja, zo is het nog eenmaal. Geweldig. Let's go to San Francisco. Dat was het eh, verhaal van de Flower Pot Man. Volgende komt ook een beetje die periode. 1967 was eigenlijk een, qua muziek gewoon een absoluut topjaar. Er gebeurde zo verschrikkelijk veel. In dat, in dat ene jaar, de, de, de hele popmuziek werd eigenlijk vanaf die periode volwassen. Er werd naar hartelust uh, geëxperimenteerd. Eh, onder aanvoering natuurlijk van vooral eh, bands als Pink Floyd. Zappa, die was al aardig bezig. En natuurlijk niet te vergeten... Ehm, de band die voor heel veel mensen wegen eh, gebaand heeft, de Beatles. Ehm, geweldige, geweldige tijd, dat jaar 1967, 68. Trouwens die hele periode, 69 ook nog. Er gebeurde ontzettend veel. Het was eigenlijk een soort muzikale revolutie die je in die tijd had. En daar gaan we nog een voorbeeld van horen. De Small Faces, ook van die zo'n heerlijke Engelse band. Ruig begonnen. En dan zich toch ontwikkelen tot, tot bands die, die gewoon hele goede en hele mooie muziek maakten. Eh, met Steve Marion, Ian, Ian McLagan en Ron Wood zat daar ook bij. Die dus nu bij de Stones zit.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 Maar het klinkt wel lekker. Zo'n haardvuurtje erbij en zo. Brengt je dan weer een beetje in de donkere dagen voor kerstmisfeer. Dat is toch wel lekker. Ja, vind ik wel. Eh, we gaan door met eh, een nummer van die Ivy League. Ook zo'n eh, zo'n heerlijke band uit de 60s. Die fantastische muziek maakte. luistert u naar het wonderschone Tassing en Turning. Met, eh, ik vind het lekker. Dan kom je weer helemaal terug in je jeugdjaren, dames en heren. Dat is zo leuk dat je weer helemaal terugkomt in die tijd, weet je wel. In je, in je jeugd. Dat je in je jeugd terugkomt, zou ik maar zeggen. In je jeugd. Dat is wel ontzettend leuk. De, al die oude plaatjes die we vroeger altijd op ons kleine pick-upje in ons, eh, in slaapkamertje draaiden. Niet te hard natuurlijk, want eh, niet iedereen vond dat mooi. Of je was juist dwars en je zit in het keihard. Dat kon natuurlijk ook dat wat je wilde. De Ivy League waren, waren dit. En dat nummer dat heette Tossing en Turning. En de volgende is ook weer een fraai hoor. Het is, het is niet te geloven. Het is ook weer een hele mooie. Ehm, als ik me goed herinner heb ik gekozen voor een nummer van The Move. Oh, dat was de microfoon. Jammer dan. Ehm, ja, The Move inderdaad. Wat doe je nou? Way van de Move. Roy Wood, dames en heren, was dat onder andere. Ehm, en Jeff Lynn zat er ook al bij. Mannen die later ook nog natuurlijk ILO, oftewel The Electric Light Orchestra, zouden gaan eh, beginnen. Oké, ehm, nu krijgen we een hele aparte versie. Ja, een heel mooi apart nummer. <clears throat> Eric, Burden begon natuurlijk in de tijd bij The Animals, House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood, We Gotta Get Out of This Place, eh, eh, bring, me, bring Me Down of zoiets. Uh, in ieder geval allemaal prachtige liedjes. Tot hij naar Amerika ging en daar een nieuwe Animals oprichtte. toen heette het ineens Eric Burden en The Animals. En toen ging hij toch op een beetje andere tour. En dan ging een beetje op de toch ook een beetje psychedelisch en zo. hij pakte een oud liedje van Johnny Cash op. En maakte daar een fantastische cover van. En die gaan we nu beluisteren. Eric Burden en The Animals met Ring of Fire. is a burning thing, and it makes a fire ring. Bound by wild desire, I fell into your ring of fire. when souls like ours meet. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. fire. een hitje van, eh, van Johnny Cash. En er zijn bekendere liedjes, maar deze versie eh, van Eric Burden en The Animals. Eh, ja, dat was toch wel even een totaal andere opvatting van het nummer. Ehm, ook weer 1967 natuurlijk. Het een van de geweldigste muziekjaren die ik me <clears throat> kan voorstellen. Ehm, maar goed, we gaan even wat later in de, in de popgeschiedenis. We gaan even naar de, de 70 jaren toe. Want ook toen werd er mooie muziek gemaakt. En eh, het volgende nummer is eigenlijk een, wel ook weer een beetje een, een, een monument. Zo'n nummer waarvan je eh, eh, denkt van ja, als je het hoort weet je gelijk wat het over gaat. En ehm, dat gaan we dus draaien. we gaan hem speciaal draaien voor iemand in Beverwijk die nu luistert. <laughs> Ja, dat weet ik, ze luistert. Ehm, en dat is een enorme fan van Steve Hardy. Haar man vooral ook. En zij ook. gaan anders, want alle concerten gaan ze af. Uh, vandaar mm, gaan we even nummer draaien van Steve Harley met uh, eh, eh, Cockney Rebel natuurlijk. En dat is echt een fantastisch mooi nummer. Het nummer dat heet Sebastian. Cockney Rebel. Lady, simply, the candle is burning slow for me. Generate me, limply. Can't seem to place your name, Shelly. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Come to a strange place, we'll talk over old times we never smile. Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue. never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. take me away. Come inside, see my mind in kaleidoscope. wat een plaat is dit toch. Ehm, echt helemaal te gek. Het is echt zo'n een van die, van die muzikale monumenten. Een fantastisch nummer wat je ook gelijk... Het, je hoeft het intro maar te horen, je weet waar het over gaat. Steve Harley samen met uh, eh, Cockney Rebel. En het nummer dat heet Sebastian... Ik zou dat zelf nog eens willen doen. Met, maar dan wel met een echt orkest erachter. Dat lijkt me helemaal te gek. Dit nummer gewoon een keer spelen, maar dan met 50 man orkest erachter of zo. Metropoolorkest bijvoorbeeld. Dat, <laughs> ja, dat lijkt me nou zo geweldig. Om, dan, dat eens een keer met een metropoolorkest te doen. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Eh, steun de petities, jongens. Er staan eh, een aantal petities op, eh, de, op, op internet bij petities.nl. Want het dreigt natuurlijk gewoon helemaal de verkeerde kant op te gaan met dit land. Metropoolorkest wordt wegbezuinigd. Ehm, en er worden ook diverse poppodia in de regio. Bijvoorbeeld in Heemskerk wordt een heel mooi poppodium wordt ook wegbezuinigd. Gewoon helemaal geen subsidie meer. En dat betekent dat, dat allerlei jonge bandjes en, en, en artiesten uit de regio gewoon ook weer, weer een speelmogelijkheid gaan verliezen. En ik vind dat gewoon een grof schandaal. Dus ik zou eh, u zeer op prijs stellen als u gewoon solidair bent met de muziek, met de cultuur. Dan doen ze maar een Joint Strike Fighter minder. En dan kun je gewoon heel veel cultuur in stand houden. En die rotdingen die zijn toch overbodig. We hebben er niks aan. Um, <clears throat> dus... Ehm, steun, ga kijken op petitie.nl. Steun van eh, vooral ook die prachtige petitie om het Metropoolorkest te bewaren. Ehm, te behoeden voor opheffing. Waardoor in één klap gewoon zo'n 52 uh, beroepsmuzici op straat komen te staan. En het is natuurlijk gewoon te gek voor woorden. En er zijn een of andere Jup in Den Haag die dan staatssecretaris is geworden drie weken. En dat figuur dat, dat weet van cultuur helemaal niet En die, die, die bezuinigt dat dan even weg. Weet je wel, zoiets. Nou, <clears throat> schandalig, schandalig en nog eens een keer schandalig. kan zo boos om worden. Moet je niet doen natuurlijk. Dat is niet goed voor je hart. Ehm, maar goed, eh, we gaan door met uh, Procol Herm ja, we hebben zoveel mooie oude singeltjes bij ons, dames en heren. Dat, is heerlijk. Er zit fantastische muziek bij. Dit is ook zo'n muzikaal monument uit de popgeschiedenis. Procol Harum met Salty Dog. we run afloat. I heard the captain cry. Explore the ship, replay. Van een plaat. Niet te geloven. Ook weer zo'n muzikaal monument. Nou jongens, het is, ehm, het is bijna alweer gebeurd als ik het zo bekijk. Het schiet alweer lekker op, dus we gaan er nog eentje doen denk ik. En dan uh, zit het er weer op voor deze week. En dan gaan we, nou ja, niet voor deze week natuurlijk, want vrijdag zijn we weer terug. logisch. Eh, Genesis gaan we doen. Ehm, en dat heet Follow You, Follow Me, Follow Me, Follow You. Zo heet het. Wel goed zeggen, meneer Jansen. Ja, meneer. Oké, Genesis. me, no wat een lekkere muziek toch allemaal. Genesis met Follow Me, Follow You. En het zit erop jongens, we hebben het gehad voor vandaag. Ja. We hebben het gewoon lekker gehad. Ja, vier uur lang. Volgende week onze LP Top 20! Ja, wel luisteren hè. En stemmen. Ook vooral. De vinyljaren eindejaars Top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort. Tot vrijdag. Joh, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee om Tot vrijdag. 20 samen te stellen en stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.webclip.nl ZFM wenst jullie allemaal...